De artsen zijn ontslagen omdat ze een praktijk voor onverzekerde cosmetische dermatologie waren begonnen zonder toestemming van de Raad van Bestuur. De dermatologen zeggen dat ze mondeling wel toestemming hadden gekregen. Groot-Brittannië maakt zich opnieuw op voor een zware storm. De hele westkust, van het zuiden van Engeland tot aan Schotland, wordt bedreigd door hoog water. Aan de zuidwestkust worden golven tot 10 meter verwacht. En ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan hebben ze te maken met extreem weer. Zo'n 100 miljoen Amerikanen in het Noordoosten hebben het advies gekregen om vanwege zware sneeuwstormen en de strenge vorst binnen te blijven. De meeste werknemers gaan er dit jaar netto op vooruit. Dat blijkt uit cijfers van salarisverwerker ADP. Inkomens tot 1750 euro bruto stijgen het meest. En dat komt doordat ze minder belasting betalen en een hogere heffingskorting krijgen. Mensen met een minimumloon krijgen maandelijks 55 euro meer. En gepensioneerden houden ook iets meer over. En dat komt door een belastingverlaging en een lagere zorgpremie. De hogere inkomens gaan er juist iets op achteruit door de lagere arbeidskorting en de inkomensafhankelijke heffingskorting. De cijfers zeggen niet veel over de koopkracht. Over het algemeen stijgen komend jaar de prijzen en er zijn btw-verhogingen en ook de lokale lasten nemen toe. Het weer. Eerst nog regen en motregen, daarna even zon. Vanmiddag zijn er weer buien, soms met onweer en zware windstoten. En het wordt 10 tot 12 graden. Morgen rustiger en dan schijnt eerst af en toe de zon. Later op de dag wel weer kans op regen. Maar zondag schijnt de zon weer geregeld. En dan wordt het 7 tot 10 graden.